Het programma werd meegewerkt door onderzoekers, patiënten en tal van bekende Nederlanders. Het was de tweede keer dat de actie Sta op tegen kanker werd gehouden. Vorig jaar werden op de avond ook ruim 30.000 donateurs binnengehaald. Het weer, vannacht een paar graden vorst.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 Doe wat wijs is en verhoog onze belastingen schrijven ze in een brief aan president Obama en leden van het congres. De patriotische miljonairs verenigden zich een jaar geleden. Ze willen dat er een eind komt aan de belastingverlagingen voor rijken die oud-president Bush doorvoerde. President Obama en de Democraten willen dat ook, maar de Republikeinen niet. De miljonairs richten zich nu met name tot een speciale commissie met daarin leden van beide partijen uit beide kamers van het parlement. Die moet binnen een week met een plan komen om het Amerikaanse begrotingstekort terug te dringen. In Koeweit hebben betogers het parlementsgebouw bestormd. Dat gebeurde bij een demonstratie van honderden mensen tegen premier Sheikh Nasser. Ze vinden dat hij moet opstappen vanwege een corruptieschandaal in de Koeweitse politiek. Tientallen betogers, onder wie parlementsleden van de oppositie, braken door de beveiliging heen en bezetten de hoofdzaal. Korte tijd later vertrokken ze weer. Vanwege het corruptieschandaal is het al maanden onrustig in Koeweit. Maar de protesten zijn niet zo massaal als in andere Arabische landen. Volgens waarnemers is de onvrede in Kuwait minder groot vanwege het goed ontwikkelde sociale stelsel. Een populair toeristenoord in Brazilië wordt geterroriseerd door enkele scholen piranha's. Veel zwemmers bij een stadstrand in het westen van het land zijn de afgelopen weken aangevallen door de agressieve vissen. Zeker 15 mensen zijn